voor spoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het Fred Ros achter slot en grendel moet blijven. Hij is getuige in het liquidatieproces Passage. De Passagezaak draait om zeven criminele afrekeningen tussen 1993 en 2006. Ros kreeg voor zijn aandeel in 2013 van de rechtbank in Amsterdam 30 jaar gevangenisstraf. Twee jaar geleden sloot hij een hoge beroep een deal met het Openbaar Ministerie. De strafeis zou worden gehalveerd in ruil voor belastende informatie over medeverdachten. Het OM ziet Ros als een betrouwbare kroongetuige, maar het Hof vindt het te vroeg om daarover te oordelen. Nederland gaat met de Verenigde Staten praten over de komst van Amerikaanse grenscontroles op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Dat voorkomt lange wachtrijen in de Verenigde Staten en vergroot de aantrekkelijkheid van Schiphol, vindt het kabinet. De Verenigde Staten willen al langer hun grenscontroles op buitenlandse luchthavens in de wereld uitbreiden. Als passagiers al op Schiphol door de Amerikanen zijn gecontroleerd... kunnen ze in de VS onmiddellijk naar binnen en gemakkelijk hun binnenlandse vlucht halen. Nederland is niet ziek, zegt premier Rutte in een reactie op uitspraken van Geert Wilders... over zijn veroordeling in de minder Marokkanenzaak... Rutte zegt dat de Nederlandse rechtsstaat goed functioneert. Hij gaat inhoudelijk niet op de uitspraak in. Als het commentaar dat ik erop geef kan ook weer betrokken worden in die rechtszaak. En ook vindt Rutte dat er andere belangrijke zaken zijn om het over te hebben... zoals economische problemen en veiligheidszaken. Geert Wilders heeft inmiddels al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. Filmmaker Paul Verhoeven is de nieuwe voorzitter van het Filmfestival van Berlijn. Begin februari mag hij aan de beste film De Gouden Beer uitreiken. Festivaldirecteur Koslik prijst Verhoeven om zijn creativiteit, veelzijdigheid en lef. Vorig jaar was de Amerikaanse actrice Meryl Streep de juryvoorzitter in Berlijn. Dan het weer, af en toe zon, in het algemeen veel wolken. Het kan ook licht regenen, temperatuur tussen 9 en 11 graden.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 In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 3 kilometer en 20 minuten oponthoud. Op de A2 utrecht en Bos tussen knooppunt Oude en knooppunt Everdingen 10 kilometer. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velzen. 3 kilometer door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. 6 kilometer. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. 5 kilometer en 20 minuten oponthoud. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 kilometer en ruim een uur vertraging. Dat komt omdat daar een vrachtwagen door de middenberm is geschoten. En in beide richtingen zijn daar rijstroken dicht. Ook de andere kant op is de vertraging enorm, ook ruim een uur.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 Sigala dit samen met John Newman en Al Rogers. Give me your love. 28 weken alweer eh, in de lijst van weten meteen de langst genoteerde plaat is. En deze week eh, twee plaatsen gedaald in de lijst. we gaan dit uur kijken naar de Nederlands top 40.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 Maar eerst tijd voor een kleine race mee van de platen... die we alweer hebben gehad en wie we hebben overgeslagen. Even kijken, waar zullen we... Nou, we beginnen gewoon met nummer 20. Is dat makkelijk? Ja, wel hè. Ja, de rest hebben we allemaal gehad. Nummer 20 is Robin Schultz samen met David Guetta en Cheat Coast met Shadowlight. Nummer 19 Shawn Mendes met Mercy. Op nummer 18 vinden we Calvin Harris met My Way. En Sigala, John Newman en Now Rogers met Give Me Your Love staat op een 17e eh, plaats. Op 16 staat Ariana Grande samen met eh, Nicki Minaj met eh, Side to Side. En op nummer 15 James Arthur, Say You Won't Let Go. Pas twee weken in de lijst, 10 plaatsen gestegen deze week. Op nummer 14 een van de zittenblijvers Bebe Rexha met I Got You. En op nummer 13 Jordan met The Passenger met Anywhere. Daarna hoorde je ehm, niet Ellie Golding met Still Falling For You... maar die staat wel op nummer 12. En allerlaatste hoorde je Pharrell William met Running op nummer 11 deze week.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 secret chord that David played, and it pleased the Lord. chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew een van de snelste, twee snelste stijgers van deze week. Alicia Kerr met Scars to You Beautiful. En dit is de nummer 9 van eh, deze week. Hallelujah van eh, Pentatonics. Hey, eh, na de volgende nummer gaan we kijken naar de Nederlandse top Maar eerst Bruno Mars met 24 Karat Magic. 5. En het is tijd voor ons om de Nederlandse top 40 een beetje te gaan eh, behandelen in eh, vogelvlucht. Want de collega's van 538 eh, die presenteren hem op dit moment hè, tussen 2 en 6. Maar goed dat je luistert naar de Europese top 40. Dat is toch ook veel leuker. We moeten een beetje breed denken. Hey, op nummer 40 in Nederland staat Zara Larsen met Ain't My Fault. Op nummer 39 Little Mix met Shout Out To My Ex. Nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is er nummer 38 Yellow Claw met Love and War. Ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 is Alicia Cara met Scars Do You Beautiful op 36. En Jean-Paul samen Dua Lipa met No Lie is ook nieuw binnengekomen op 32. Nou, gaan we kijken naar de top 20 eh, dit keer maar. Op 20 vinden we Major Lazer met Cold Water. Op nummer 19 staat de Chainsmokers All We Know. Callum Scott met Dancing On My Own op nummer 18. Frenna met My Love op nummer 17. Kensington, Sorry op 16. The Weekend, I Feel It Coming op 15. Haley Steinfeld, Starving op 14. Ray Sremmelt, dat hoorde hoor, hoor. Black Beatles heet het uh, plaatje die ieder geval op eh, nummer 13. Ik kan die naam niet uitspreken, belachelijk. De nummer 12 dan Maroon 5, eh, Don't Wanna Know. Gavin James, Nervous op nummer 11. En dan de top 10 van de Nederlandse top 40. Sia met The Greatest op nummer 10. Wreck and Bone Man met Human op nummer 9. De Chainsmokers met Closer op nummer 8. En op 7 staat Calvin Harris, My Way. Bruno Mars, 24 Karat Magic op nummer 6. En Shawn Mendes, Mercy op nummer 5. DJ Snake, Let Me Love You op 4. Op 3 staat eh, een plaat die eh, één plaatsje gezakt is deze week. Say You Won't Let Go van James Arthur. En op nummer 2 Clean Bandit samen met Jean-Paul en Emery met Rockabye.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 De nummer 6 van uh, deze week, Nile Horn, de Horner, met uh, This Town. Kutnaam. Wil je niet zo hard lachen, Ro, alsjeblieft? Moet wel Ah, oké. Okay. Nee, dan gaat het goed. En hey, in de voorhoorde jij ja, in Stijnveld uh, eh, samen met Gray met Starving hey, dan zat ik zo eens tussen mijn oude jingeltjes eh, doorheen eh, te bladeren. En dan kom je, kom je dit tegen. Dat vind ik wel grappig. zal waarschijnlijk wel eh, eind van het jaar weer eh, op de non-stop eh, te horen zijn. En die ik ook tegenkwam, ja, dat vind ik wel weer grappig. Dat is een hele korte, dat is deze. Dames en heren, jongens en meisjes. Kerstmis is voorbij. Nou ja. Pleur die kerstboom uit het raam! <laughs> Ja, nee, die gaan we dus weer eh, ergens eh, begin januari eh, voor je draaien. Dat weet ik wel zeker. hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen, sla ik de nummer 5 over. Dat is Taflo met uh, Cool Girl. En heb ik nog een nieuwtje voor je van de artiesten natuurlijk. Want even kijken, Justin Timberlake die uh, eh, geeft muziekles, vind ik niet zo in. Miley Cyrus. Ja, Miley Cyrus, uh, die waarschuwt haar zusje. Want Noah Cyrus vindt het niet vreemd dat ze wordt vergeleken met de zus Miley. We zullen altijd horen dat we elkaar geluid op elkaar lijken. Dat had ik eh, al verwacht en is geen verrassing. Het kan me ook niet echt boeien, zegt ze. Nou, inmiddels heeft ze veel verschillende commentaren ontvangen op haar eerste single. Iedere dag was anders voor me, zo laat Noah Cyrus weten. De dag dat haar nummer Make Me Cry verscheen was ze in shock. Ik wist niet eens eh, wat me overkwam. Ik kreeg allemaal geweldige reacties toen ik keek naar mijn moeder en zei dat heb ik geflikt. Nou, daarna helde mijn moeder en eh, dat was een emotioneel moment. Zo liet ze weten aan de Billboard Hot 100. Nou, van haar grote zus Miley kreeg ze direct een aantal tips. Nou, ze steunde me, ze vertelde me vooral mezelf te blijven, dat doet Miley ook. <clears throat> en eh, <laughs> ik heb alle opmerkingen op Instagram uitgezet. Nou, dat was misschien wel het beste dat ik tot nu toe heb kunnen doen. Zusje van Miley Cyrus, Noah Cyrus, heeft dus ook een eh, mooi eh, singeltje gemaakt. Nou, of die in de Europese hitlijsten gaat komen, dat gaan we vanzelf eh, meemaken. Of dat zo is of niet. Hey, we gaan de nummer 4 draaien van deze week.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 Don't pakken bij de nummer 3 van eh, deze week hier op eh, de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. De Europese top 40. Deze plaats staat pas eh, vier weken lang in de lijst. Wij gaan door met de nummer 2 van deze week. Een plaat die alweer 10 weken lang in de lijst staat. Vorige week op nummer 2 in de hoogste notering ook nummer 2. Dit is Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. van eh, deze week. Sia samen met eh, Kendrick Lamar met The Greatest. Plaat die alweer, eh, zoals ik zei, tien weken lang in de lijst der lijsten staat. Hey, we gaan ons opmaken voor de nummer 1 van deze week. plaat die vorige week ook op nummer 1 stond. Volgens mij die week daarvoor ook zelfs en die week daarvoor niet. maar ondertussen zes weken lang in de lijst staat. nu heb ik het over Robbie Williams met Love My Life. van eh, deze week. Robbie Williams. Met eh, Love My Life. Prachtige plaat, eh, de nummer 1 dus van deze week. Plaat alweer zes weken lang in de lijst van Europa. Hier op ZFM Zandvoort. En benieuwd wat er, wie er volgende week op staat? Nou, ik wil, maar blijf gewoon dan ja, bij de radio hangen. Gewoon volgende week weer. 26e jaargang aflevering 49 van vrijdag 9 december 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 8 stijgers, 17 zittenblijvers, 13 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Van Nederlandse bodem Yellow Klein, Jade Lauren met Love and Warm. En Jean-Paul samen Dua Lipa met No Life verwelkomen we in de lijst der lijsten. Hey, uh, zo direct eh, veel plezier om 5 uur met eh, Hans en zijn vrienden met eh, Zandvoort draait En zoals ik al zei, volgende week ben ik gewoon weer tussen 3 en 5 met de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort.